Mark Hokker met het NOS-journaal. Het aanvullend pensioen van zo'n duizend voormalige Europarlementariërs wordt niet gekort. Ook al heeft het fonds grote tekorten, meldt Nieuwsuur. Het pensioenfonds van het Europarlement heeft nu een dekkingsgraad van 37 procent. De pensioenuitkering kan in Nederland al gekort worden...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 Het gebeurt op verzoek van Nederland, schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. Blok speelt daarmee in op de onrust die onder nabestaanden was ontstaan nadat een journalist een stukje bot had meegenomen van de rampplek. Later bleek dat het van een MH17 slachtoffer was. Bij een zelfmoordaanslag op een soefistisch heiligdom in het zuiden van Pakistan zijn zeker 72 mensen om het leven gekomen. Media in Pakistan zeggen dat de dader eerst een granaat in een mensenmenigte gooide voor hij zichzelf opblies. Er waren veel mensen in het heiligdom voor een ritueel. Staatssecretaris Van Dam wil dat pluimveeslachthuizen zich beter aan de regels houden. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is er nog steeds veel mis. Zo gaat het vaak fout met het reinigen van vervoermiddelen, met het schoonhouden van apparatuur en met de persoonlijke hygiëne van personeel. Ook het welzijn van de dieren moet beter, vindt Van Dam. Twee jaar geleden is de NVWA strenger gaan controleren. Die strengere handhaving blijft ook dit jaar van kracht, zegt de staatssecretaris. Het weer, opklaringen, al komt er geleidelijk meer bewolking... en vooral in het noorden kan wat regen vallen. De temperatuur zakt naar een graad of 4. Morgen is er vrij veel bewolking en ook nog kans op wat regen. In de middag wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is nog veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en de afrit Bunschoten rijdt het langzaam over 14 kilometer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Knoopend Amstel 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de ring van Amsterdam de A10 heb je een kwartier vertraging voor Knoopend Nieuwe Meer richting Den Haag. Ook op de A10 de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij de afrit Watergraafsmeer. De afrit is dicht. Er zijn ook drie rijstroken dicht richting Utrecht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag nog altijd 7 kilometer tussen Bunnik en de Meren door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En verder vielen op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos rijdt het nog langzaam over 9 kilometer.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 could set you free. We don't have to run. used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. me, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah, I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed, maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we will you like this? Do we let down for you, touch you, pull you like this? Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe his right now, but your body still. I don't wanna know, no, no, no. welkom terug bij het tweede uur van CFM Young Zandvoort. Jordan Maroon 5 en Don't Wanna Know. We gaan nog even één nummertje draaien. Dat is Jonas Blue en Buyerside. En daarna ben ik terug met de evenementen in Zandvoort. Voor de jeugd. Let's go out and be wild, do it while we can. Jonas Blues dus, En By Your Side. Tijd voor de evenementen. Nou ja, eigenlijk is het eh, één, één groot evenement, maar dan in een week. Namelijk tijdens de voorjaarsvakantie van 18 tot en met 26 februari. Oftewel, dat is eh, dus volgende week uh, behoef je je in Zandvoort aan niet, nooit te vervelen. Daar zijn kinderen namelijk de baas tijdens de Kids Adventure Week. Houd jij van vieze, creatieve, leuke, stoere, gekke en toffe activiteiten? Dan is de Kids Adventure Week echt iets voor jou. Er is eh, namelijk zoveel te doen. Ben je benieuwd wat er allemaal te doen en te beleven is tijdens Kids Adventure Week? Kijk dan dus snel even op www.kidsadventureweek.nl en daar kan je je uiteraard natuurlijk ook opgeven voor die evenementen waar je graag aan mee wilt doen. Goed. Nou ja, dat is eigenlijk het enige wat ik de eh, voorlopig te vertellen had. Je hoort nu eh, Major Laser en Showtek met Believer. cheating Door hoorde Pep en Rush. En eh, Ego. Ja, het is inmiddels uh, alweer tijd. Voor het laatste onderwerp van vanavond. En dat zijn de top 5 films. Dan gaan we natuurlijk even kijken naar de nummer 5. Daar staat deze week The Great Wall voor 12 jaar en ouder. Deze is drie plekken gezakt. Op nummer 4 Transporting. Eh... Ja, nee, sorry. Trainspotting. Voor 12 jaar en ouder, nieuw in de top 5. Ja, ik weet het. Mijn Engels is <laughs> niet zo goed. Op nummer 3, John Wick 2. 16 jaar en ouder, nieuw in de top 5. Op nummer 2, de snelste stijger, nieuw in de top 5 voor 6 jaar en ouder. En dat is Lego Batman.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 De de Jello Claw en Jed Lauren. Love and War. Ja, er is uh, een eh, berichtje binnengekomen. Niet in de studio, nee, nee. Maar gewoon in de wereld. Namelijk over Ronnie Flex. Hij eh, krijgt namelijk twee platina platen. En dat eh, gaat dan om de nummers eh, Energie en Plek als dit. Het is eh, overigens niet de eerste keer dat de, rap, dat de rapper Ronnie Flex een platina plaat ontvangt. Zo kreeg hij vorig jaar een onderscheiding van het nummer Niemand... dat hij samen met Mr. Polska opnam. Nou ja, we gaan even luisteren naar een van die platina platen. Dit is Ronnie Flex met Plek als dit. Een beetje van jou is mijn enige wens. Of zijn we nog niet klaar? Zijn onze huwelijksplannen nog niet klaar? Zijn onze kindjes nu alleen een droom? Dit is ongewoon. Ik was de turd op in de klap van dus daarom ben ik niet zo staan al bij de handen en voeten. Kan je niet blijven passen in broeken. Kan je met me rennen wanneer we moeten. Zeg je mijn naam nou niet wanneer ze me zoeken. Kan je me voelen of kan je het niet? Alles is alles en alles is niets. Ik ben degene waarvan je verliest. het is niet moeilijk om te dansen op een plek als dit. Weet je hoe, oh, oh, jij bent mijn enige fans. Alle dingen for a bless hoorde Sia met The Greatest. Ja, het einde van het programma is alweer aangebroken. We gaan nog even één nummertje draaien. En dat is uh, Ray Summert. En Black Beatles. Ik spreek jullie volgende week weer. En ik zeg eh, nog een fijne avond. En zometeen lekker luisteren natuurlijk naar Alternative FM. Ray Scrum. deceive But you said Mike you me That girl is a real crowd please Small world, all her friends know of me Young bull living like an old keys Quick release the cash, watch it fall slow to explain. I'm a fucking black beetle, cream seats in the regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread. Eagle took a bitch to the club and let a party on the table, screaming, everybody's famous. Like clockwork, I blow it all. Then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beatles got the babe belly rolling.